In Limburg groeit het aantal ouderen het sterkst. Jonge gezinnen trekken vaak naar de grote steden, daar is het aantal ouderen relatief laag. 18% van de bevolking is nu 65-plusser. 20 jaar geleden was het 13%. De overheidssubsidie voor de christelijke homo-organisatie Hart van Homo's wordt niet stopgezet. Volgens minister Bussemaker is uit overleg gebleken dat de organisatie niet aanstuurt op een leven van seksuele onthouding, zoals ze aanvankelijk vreesde. Bussemaker dacht erover de subsidie van 45.000 euro per jaar voor Hart van Homo's in te trekken. Nu zegt de minister dat het cruciaal is dat homoseksualiteit in orthodox-christelijke kringen bespreekbaar wordt gemaakt. Luchtvervuiling door kolencentrales kost jaarlijks duizenden Europeanen het leven. Dat staat in een onderzoek van onder meer het Wereld Natuurfonds. In 2013 was het aantal slachtoffers bijna 23.000. De meeste doden vielen volgens de onderzoekers door centrales in Polen. In Nederland stierven dat jaar 620 mensen door de vervuilingseffecten van kolencentrales, schrijven de onderzoekers. De afgelopen jaren is in Nederland een aantal centrales gesloten, maar er zijn er ook weer drie geopend. De Amerikaanse ruimtesonde Juno is met succes in een baan om de planeet Jupiter gebracht. De vluchtleiding in Californië heeft een bevestiging gekregen dat het gelukt is de sonde op tijd af te remmen. De raket met Juno werd vijf jaar geleden gelanceerd. De sonde moet meer duidelijkheid verschaffen over de samenstelling en het ontstaan van Jupiter weer nog vanochtend af en toe wat regen, later wat zon, maar ook een bui. En het wordt 17 tot 20 graden.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 A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Stad en Muidenberg 6 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echtelt en Tiel West 4. Op de A15 Gorkum Rotterdam 2 kilometer bij Hardingsveld Giesendam. En op de A27 Breda Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5 kilometer.